Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Indonesië zijn acht ter dood veroordeelde drugscriminelen geëxecuteerd. Een Filipijnse vrouw, die ook ter dood gebracht zou worden, is voorlopig gespaard. Er zou nieuw bewijs zijn in haar zaak. De vrouw heeft altijd volgehouden dat de heroïne die in haar tas werd gevonden... daar stiekem is ingestopt. De Indonesische president Widodo heeft niet toegegeven aan de grote internationale druk... om de executies niet te laten doorgaan. Een groep van 54 Nederlanders is vertrokken uit Nepal met een Belgisch militair vliegtuig. De Nederlanders op deze vlucht zouden meegaan met een toestel van buitenlandse zaken. Maar dat kan door de drukte nog niet landen op de luchthaven in Kathmandu. Reddingswerkers hebben onder het puin nog een overlevende gevonden, 80 uur na de aardbeving. De man van 28 maakt het naar omstandigheden goed. Op Giro 555 is tot nu toe 580.000 euro binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbeving. Het Nigeriaanse leger zegt dat het 200 meisjes en 93 vrouwen heeft bevrijd uit handen van Boko Haram. Het is nog niet duidelijk of het gaat om de ruim 200 schoolmeisjes die vorig jaar april werden ontvoerd uit een internaat. Bij de bevrijdingsactie werden de drie kampen van de terreurbeweging vernietigd. De handel in het aandeel Twitter is vandaag kort voor het sluiten van de Amerikaanse beurs stilgelegd, omdat de kwartaalcijfers waren uitgelekt. De cijfers vielen tegen en het aandeel Twitter daalde met zo'n 5% voordat de handel werd stilgelegd. Daarna publiceerde Twitter de cijfers snel en werd de handel weer toegelaten en toen daalde het aandeel tot wel 20%. Dan het weer nog opklaringen, maar in het noordwesten kan aan de kust nog een bui vallen. temperatuur daalt vannacht tot een graad of 2 met kans op vorst aan de grond.